Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad stemt in met voorstellen van de VN-gezant voor Syrië... die een eind moeten maken aan de burgeroorlog die daar al vier jaar woedt. De strijdende partijen krijgen de kans om vertegenwoordigers te sturen voor vier werkgroepen. Die gaan werken aan een routekaart naar vrede en politieke hervormingen. De VN-gezant voor Syrië kwam met dat idee omdat het Syrische bewind en de opstandelingen nog niet zo ver zijn dat ze rechtstreeks willen onderhandelen. Shell heeft van de Amerikaanse overheid definitief toestemming gekregen om voor de kust van Alaska naar olie te boren. De laatste hindernis was de reparatie van een ijsbreker die noodapparatuur voor olielekkages vervoert. Greenpeace probeerde nog tevergeefs de ijsbreker tegen te houden. De milieuorganisatie is bang voor olievervuiling in het Noordpoolgebied. Volgens Greenpeace is duidelijk dat Shell lak heeft aan de Noordpool... en dat het bedrijf protesten van miljoenen mensen en talloze wetenschappers negeert. De onrust in het oosten van de Oekraïne lijkt weer toe te nemen. Bij artilleriebeschietingen zijn aan beide kanten van de bestandslijn doden gevallen. Volgens de Oekraïense president laat president Poetin de spanning oplopen door zijn bezoek vandaag aan de Krim. Volgens de Russische minister Lavrov bereidt Oekraïne mogelijk een nieuw offensief voor. De Nederlandse ambassade in Bangkok heeft op dit moment geen aanwijzingen dat er Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de bomaanslag. De ambassade raadt mensen aan niet naar het betrokken gebied in de stad te gaan. In het toeristische centrum van de Thaise hoofdstad ontplofte de afgelopen middag een bom bij een tempel. Er zijn zeker 16 doden en tientallen gewonden.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 thing that's going on is we're back. And this time, we're serious. There's only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 Beat.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 softly now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 mystery song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 心コ